Dik de Hark met het NOS Journaal. In het gekapseisde Italiaanse cruiseschip zijn tot nu toe drie overlevenden gevonden. afgelopen nacht werden een man en een vrouw uit Zuid-Korea ongedeerd uit hun hut bevrijd. En vanochtend lokaliseerde de brandweer een Italiaan. Hij is vermoedelijk zijn been gebroken. De brandweer heeft hem nog niet kunnen bevrijden. Drie mensen zijn bij het ongeluk om het leven gekomen. En er worden nog steeds zo'n 40 mensen vermist. De Costa Concordia voer vrijdagavond bij het eiland Giglio voor de kust van Toscane. De Italiaanse kapitein is gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld. Hem wordt verweten dat hij te veel risico heeft genomen en daardoor verantwoordelijk is voor de dood van drie opvarenden. Iran waarschuwt zijn buurlanden dat ze hun olieproductie niet moeten verhogen als Amerika de Iraanse olie-export treft met sancties. De VS besloot vorige maand tot nieuwe strafmaatregelen omdat Iran zou doorgaan met het ontwikkelen van kernwapens. Banken die zaken doen met de Iraanse centrale bank worden gestraft. Daarmee wordt indirect de Iraanse olieindustrie getroffen omdat die grotendeels wordt gefinancierd door de centrale bank. Als er nu verkiezingen worden gehouden zou de SP de grootste partij worden naast de VVD. In een peiling van Maurice de Hond komt de Socialistische Partij uit op 30 zetels, net als de Liberalen. De SP heeft nu 15 zetels in de Tweede Kamer. De PVV staat in de laatste peiling van de Hond op 21 zetels, drie minder dan de partij nu in de Kamer heeft. CDA staat nog steeds laag op 13 zetels, acht minder dan nu. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft opnieuw een beroep gedaan op de Syrische president Assad om geen geweld meer te gebruiken tegen zijn burgers. De opstand in Syrië duurt al tien maanden. Tussen dreigt Syrisch, eh, kondigde de Syrische regering een nieuwe amnestieregeling aan. De regeling geldt volgens het staatspersbureau voor mensen die tijdens de opstand een misdaad hebben begaan. Dan nog het weer in het noordwesten nog bewolkt. Verder zijn er opklaringen. Temperatuur 4 graden in het oosten en een graad of 6 in het westen. Tot en met dinsdag zonnig en iets lagere temperaturen. Dit was het. En... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.